kwijt. Ik ben alles kwijt. Te gek. Eigenlijk. Maf. Eigenlijk. Goed. Eigenlijk. chans. Overal jazz, overal drank, overal overal. Onze tijd. Het is goed om niet te leven, want het met de ander doet. Dat is te gek. Vind u niet? Maf, vind u niet? Het McVickers Theater, Chicago's tempel van amusement voor het hele gezin, presenteert u een unieke première. Dit is nog nooit eerder vertoond. Niet één mooie meid, maar twee. U heeft ze gezien in alle kranten. Maar vanavond zijn ze hier, de sterren van Chicago. Twee criminele talenten, twee moordwijven. Dames en heren, Roxy Hart en Velma Kelly. want het leven is toch goed. Als je met de een mag trouwen en het met de ander doet, <laughs> dat is te gek. Wil niet maf, wil niet goed, wil niet gaaf, wil niet groot. deze eeuw wordt een verveelde geest. deze eeuw wordt één veel begeer.